Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De schade die de storm Benjamin heeft aangericht lijkt tot nu toe mee te vallen. Er waren vooral meldingen van omgevallen bomen en schade aan gevels of daken. De storm trok de afgelopen avond vanuit het zuidwesten langs de Nederlandse kust richting de Wadden. Daar geldt nog tot 6 uur vanochtend code oranje. Op verschillende plekken werd windkracht 9 gemeten en windstoten van meer dan 100 km per uur. Vanwege de hoge waterstand heeft Rijkswaterstaat de Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan de IJssel gesloten. In Hongarije zijn gisteren vele tienduizenden mensen de straat op gegaan om voor of juist tegen premier Orbán te demonstreren. Aanleiding was de herdenking van de opstand in 1956 tegen de Sovjet-overheersing. Volgens een Hongaarse nieuwssite waren er zo'n 85.000 betogers voor Orbán... en bijna het dubbele voor oppositieleider Magyar. Met zijn liberaal-conservatieve partij lijkt die bij de verkiezingen volgend jaar... kans te maken om de partij van Orbán te verslaan. Magyar wil de warme banden met Moskou beëindigen... en Hongarije weer volwaardig EU-lid laten worden. Op Curaçao loopt een onderzoek naar wanpraktijken bij de Belastingdienst. Die kwamen eerder deze week via de NOS naar buiten. In het onderzoek staat vooral het hoofd van de dienst centraal. Deze Alfonso Trona zou jarenlang fiscale voordelen hebben toegekend... aan onder andere hoge ambtenaren en politici... die buiten de boeken hebben gehouden. Ook worden op Curaçao nauwelijks aanmaningen gestuurd... naar mensen die hun belasting niet betalen... terwijl het eiland die inkomsten hard nodig heeft.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 lie. Is it really bad to feel this way inside? geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. ZFM.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 just wanna make you sweat. we're all the same. Alleen bij ZFM.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 singing. You'll be right and See, I want you back.